Ochtend in Zeeland, een dorp aan een duinrand, een klein hotel, door groen omgeven. Ochtend in Zeeland, de zon van de zee ontvouwt een dag van lokkend leven. Ogen die stralen en zwijgend vertalen, gedachten verward en dooreen Ochtend in Zeeland, een ochtend alleen voor ons beiden. spoor in het duinzand, een stukje grond in groen verborgen, zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand, een Zeeland een kleine tuin met koele bomen. Avond in Zeeland met sterren in Zeeland, een zoen.